Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste oppositiepartij van Zuid-Korea dreigt met een afzettingsprocedure tegen president Yoon Suk-yeol als hij niet onmiddellijk aftreedt. De president ligt onder vuur omdat hij gisteren de staat van beleg afkondigde. Op die manier wilde hij de oppositie buitenspel zetten, omdat hij zou sympathiseren met aardsvijand Noord-Korea. Na felle protesten en verzet vanuit het parlement trok Yoon de noodtoestand afgelopen avond weer in. De leider van zijn eigen partij noemde Yoons optreden tragisch. Hij vindt dat de president de situatie direct en grondig moet uitleggen. In de drukzaak tegen Joop M. zijn alle rechters van het gerechtshof in Den Bosch opgestapt. Een van de rechters had zich al eerder teruggetrokken... omdat hij als officier van justitie bij de zaak was betrokken, schrijft de Telegraaf. De advocaten van M eisten daarop dat de twee andere rechters ook zouden vertrekken... omdat ze geen vertrouwen meer hadden in hun onpartijdigheid. Joop M. kreeg vorig jaar negen jaar celstraf opgelegd. Hij had een belangrijke rol bij de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika via de haven van Vlissingen. De zaak dient nu in hoger beroep. Oud-eurocommissaris voor Justitie Didier Reinders is verhoord door de Belgische politie... omdat hij wordt verdacht van witwassen. Volgens een bron zou hij jarenlang loten van de Belgische Nationale Loterij hebben gekocht. De winsten liet hij vervolgens terugstorten op zijn rekening. Verschillende media melden dat het onderzoek naar de zaak al maandenlang aan de gang is. De Schotse kunstenaar Jaslyn Core heeft de Turner Prize gekregen. Een belangrijke Britse prijs voor buitengewone beeldende kunst. Ze won met een tentoonstelling vol alledaagse voorwerpen, geluiden en muziek... die een verhaal vertellen over haar afkomst. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het is droog met hier en daar een bui. Ook kan het mistig zijn bij 0 en 4 graden. Overdag wolken, soms wat zon en een enkele bui.